bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Na tellen van 20% van de stemmen staat Rousseff op ruim 42%. Haar grootste rivaal, de conservatieve José Serra, volgt met ruim 36 procent. Als Rousseff meer dan de helft van de stemmen krijgt... is ze direct gekozen als opvolger van de populaire president Lula da Silva. De 62-jarige Rousseff kan de eerste vrouwelijke president van Brazilië worden. PVV-leider Wilders moet de komende dag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van moslims en allochtonen... en het aanzetten tot discriminatie en haat... Volgens Wilders gaat het om een politiek proces. Vreselijke dag morgen, liet hij gisteren weten via Twitter. Met mij staat de vrijheid van meningsuiting van minstens anderhalf miljoen mensen terecht, schreef Wilders. Daarmee doelde hij op de anderhalf miljoen mensen die in juni op de PVV hebben gestemd. De zitting is vanaf 9 uur live te volgen op Nederland 1 en het digitale themakanaal Journaal 24. Behalve de komende dag moet Wilders deze maand nog vijf keer op de zitting verschijnen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ziet geen aanleiding het dreigingsniveau voor Nederland te verhogen. Het niveau is al sinds december vorig jaar beperkt. Dat betekent dat de kans op een terreuraanslag betrekkelijk gering is. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië waarschuwden hun burgers gisteren voor een verhoogde kans op aanslagen in Europa. Bij de Londense metro is een 24-uur staking begonnen. Vorige maand leidde een staking bij de metro tot een verkeerschaos. Er worden nu dan ook extra bussen en boten ingezet om de problemen te beperken. De vakbonden verzetten zich tegen plannen om 800 banen te schrappen. Het weer in Zeeland regent het, in de rest van het land is het droog en zo'n 13 graden.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 I need a soldier and ain't scared to if you know what I mean. If it's hood. ain't Better be street if you're looking at me. I need a soldier, and he's scared to stand up for me. Gotta know to get dough, and he better be street.